Er is een brand geweest op het bouwterrein van metrostation De Schelp in Noord. Tussen twee vlammende olievaten werkt. The fabric of this story is too complex to unravel at this moment. One of those threads was my part. And the part I was playing, I do not want to play anymore. Zweedse zangeres. Ja, ze hield ons altijd voor dat ze drie jaar jonger was. En nu blijkt ze toch nog dertig te zijn geworden. 30. Liv Lundgren, ja. In de teruggevonden geboorteakte stond ook 21 maart 1988. Norbottens Len. Ouders onbekend. Liv Lundgren, ja. Onze zangeres. We weten dat ze in een barnhoes, een tehuis in Lulea, is opgegroeid. Vanaf 1995 wordt ze daar omringd door een hechte vriendengroep. Met aan het hoofd de wees uit Samiland. klemma, Calvis Kiander. De blauwe. Het hapje. Hij belooft Liv later, als ze groot zijn, ze zullen trouwen. Liv Lunken. Over haar oorsprong doen grijze geruchten de ronde. Ze zou het kind zijn van een heks uit het dichte woud van Norbot. Liv? Lundgren? Zeker. Als kind zingt ze al, als het een overal. Ja, op in de natuur en praat daar met de bomen mm. tegen het ijskoude water in de beekjes. Ja. Aan de oevers van de Lule Elf droomt ze over het verre zuiden mm. en ziet het gezicht van de man op de golf. Dus. Ja, mevrouw de hoofdofficier. Ze leert Klemma Calvis de namen van bloemen en planten, van bomen en dieren. Ze leert Klemma alles innig lief Klemma hebben. zweert haar de namen te onthouden en alles te beschermen. Voor eeuwig en altijd. Liv Ja. Liv en in 2008 gaat ze naar Lund om te studeren. Biologie, ja? De tocht naar het zuiden is begonnen. En de avonden brengt ze daar zingend door. Op jam-sessies. <laughs> In het lieve stadje. En tijdens de uitreiking van haar bachelor ziet ze een oud en vertrouwd gezicht terug. Ze is verrast over de gevoelens die het weer zien losmaakt. Hapje, klemma, kalvis, kiander blijft twee volle zoete weken bij zijn lief. Liv Loengren. En zij blijft bij hem, maar wanneer Klemma terug moet naar Tromsø voor de acties tegen het leegvissen van de Barentszee, voelt Liv diep in haar buik dat ze hem voor het eerst mist. En het blijft haar pijn doen, diep daarbinnen, omdat een leven in alle stilte zachtjes aan wil gaan groeien. Een nieuw leven dat Liv niet dragen kan. Nog niet. Liv besluit te stoppen wat Klemma daar teweegbracht moet ze alleen nemen op een milde zomernacht. Live, hm. Liv De Deense detective. Vandaag de zevende en laatste aflevering van seizoen 1. Eeuwig licht. Het is nu dinsdag 19 juni 2018. 1 uur middags. Er zijn nog precies 59 uren over voordat de zon haar zomerwende maakt. Op 21 juni rond middernacht. Overmorgen. Vlucht SAS 843 uit Kopenhagen is net op Schiphol de luchthaven geland. Dit keer komt de verbindingsofficier van Europol alleen aan. Geen Holder, geen Koeberg wachten bij arrivals. Geen ontvangst met regenboog of met squarepens ballonnen. Geen gezellige bagatellen. Nee, Detlef Johnson Dale is alleen. Hij mag weer lopen, op krukken, en doet zijn best. Als hij van boord is, strompelt hij direct naar Play Plaza en koopt het cadeau. Een Lego vrachtvliegtuig, inclusief klep en laadruim. Misschien toch niet de meest geschikte verrassing voor een pasgeboren baby, maar het gaat om het gebaar en om nog iets anders. Detlef grinnikt ondanks alles, dat hij Deens speelgoed in een Nederlandse zaak hier op Schiphol koopt. En hij strompelt verder naar een afgelegen stille gate. Onhandig neemt hij plaats en maakt de verpakking voorzichtig open. Vanuit zijn binnenzak vist hij de USB-stick, verzonken in een Lego-huls. Detlef opent de laadklep van het vracht vliegtuigje en drukt de stik zachtjes tegen de noppenwand. En ja, het past. Snel schuift hij het volgeladen speelgoed terug. Haalt een paar keer diep adem en pakt de prepaid telefoon. Dit is geen speelgoed meer. 0246 Pinko? Detective. Thank God. What? Uh, never mind. so, <laughs> how are the legs? Stop Detective? it. What? Pinko, it's time for remorse. Seriously? Are you seriously calling me to. Pinko. Begging me to. Mm, forgive you. Pinko, it's me who needs to forgive. You're a clown. Seriously. A bad, bad, bad, bad now, fucking clown. Listen, Pinko. Yeah. I had some time to think. of course. You couldn't move, couldn't run right. <laughs> yes, yes, yes, yes, Pingo. Very good. Well, I was in hospital. I finally realized how I screwed up, how I screwed up everything. Are you about to fuck me, detective? To just fuck me again? No, Pingo, I'm calling you to say, uh, to tell you how sorry I am. Sorry? <laughs> sorry for what I got you into. Yes. No, no, really touching. I'm being serious, Pinko. Before I'm being turned in, I want you to know. Wait. I'm sorry for what I wait, did wait. to you, no, no. to live, to Green wait, Globe. Before you're being wh- what? I fucked up, and I'm deeply sorry. No, no, Pinko. no, no, no, no, no, no, no, no, no. The, the, the other thing you just said. Europol. They're looking for me. Oh, no. There's an official warrant with my name no, no, right on it. No, no, no, no, no. Yes, yes, Pinko. They're building some serious case oh, God, against me. Dick. I'm about to be charged with, uh, well, a lot. You so, fucking now, listen. I need you to take care of the evidence I have. I, no, no. hey, are, are, you out of your fucking There's mind? no one else to give it to. And besides... Yes. Besides... Well, <laughs> besides, I think most of the information belongs to Green Globe Group oh, anyway. You cunt. Your fellow activists, well, they know I have it the evidence against teleport in Zaftra. Okay. And where is it? It's on a stick. I've got it right here with me. And where are you? I just arrived in Amsterdam. Oh, God damn it. So, where in Amsterdam you want to fuck me this time? <laughs> Please, Pinko. Believe me, I'd love to hold hands together again, but I'm afraid this time I just need you to, uh, to take my stick. I'm afraid uh, we both know the place. I'd rather Outside, no, no cameras? No, no, I, no I'd rather It's the only, well, safe place in Amsterdam. You know. U mag denken over Klemma Calvis Kiander wat u wilt, maar gedisciplineerd is hij. Onmiddellijk na het telefoongesprek met de Deen treft hij de meest noodzakelijke voorbereidingen voor de overdracht in de onafhankelijke stadstaat van Amsterdam. Via het wijdvertakte activistennetwerk regelt hij vijf verschillende vliegverbindingen en een busticket terug naar Tromsø. En op het dark web vindt hij een Six Sauer MK25, dat model waarbij de wat langere loop voor net dat extra beetje ballistische prestatie zorgt. Precies wat Klemmen zoekt. Chris Koeberg zit in de auto. Zijn eigen auto. Beheerst rijdt hij langs de lange stadswal om de historische binnenstad heen. Grootaannemer Niam lijkt inmiddels wel overal herstelwerkzaamheden te moeten uitvoeren. Bijna wekelijks verzakt ergens een ander stuk fundament. Hoofdschuldige nog altijd het stijgende grondwaterpeil. Maar Koeberg ziet de zwarte vaandels met het witte Niam-logo niet. Chris Koeberg probeert uit alle macht op de lichten en het verkeer te letten, dwars door het waterige beeld op zijn vooruit. Stil. Rustig. Ik kan het prima zien, alles. Vanmiddag werd het onderzoek naar de moord op Liv Ljunggren voor onbepaalde tijd officieel gestaakt. In het diepste geheim heeft Chris Koeberg een uitzonderlijk mandaat gekregen en aangenomen. Alleen hoofdofficier Gerda Grevers en Europol-directeur Benedict Borman weten dat Koeberg voor onbepaalde tijd bevoegd is om Detlef Johnson deel op te sporen, aan te houden en in te rekenen. De bevoegdheid verplicht Koeberg wettelijk tot niets. Er is geen sprake van een Europees arrestatiebevel. Bevoegd. Niet verplicht, niet verplicht. Verrader. Rustig. Sinds de geboorteactes van zowel Liv Jongeren als van Clemma Kiander in het bureau van de Deen werden gevonden zijn de ideeën die Koeberg over vertrouwen en loyaliteit had gaan wankelen en dreigen nu te kantelen. Hij heeft gelogen, Dat Detlef Johnson Deel. In vredesnaam, waarom had hij ze nodig? Die twee geboorteakten. The fuck? Kom op. Ah, stil nu, rustig. De aantekeningen die de Deen met dunne potloodstrepen in de geboorteakte heeft getekend. Koeberg heeft ze in zijn bezit. Het transparante schrift. Harry Gjörtis Geksa. 0687 juni 1987, zoiets. Ah, oké, oké, klaar nou, klaar nou. Het wegdek schittert. En dan ziet hij vlak boven het straatoppervlak of in de spiegelingen van de vooruit lijnen. Als in de aantekeningen van Detlef Lijnen. Een onzichtbare hand trekt ze recht voor zijn geestesoog. Goed, stop maar, stop maar. Stop. Ik stop hier wel even. Koeberg stuurt zijn auto in een vrije parkeerplaats... halverwege de Rozengracht. Zucht diep en laat zijn voorhoofd tegen het stuurwiel rusten. Ah, kut. Koebergs blik valt willekeurig op de rechter buitenspiegel. Daarin een rood-wit-groen gestreepte gevel met een veelhoekige gouden ster. Kurdish Kitchen staat er duidelijk onder. Oh, Caroline. Chris kijkt op de klok in het dashboard Tranen branden achter zijn moeder ogen. En eet je alweer een De klok springt op 19 uur. Er zijn nog 29 uren over voor de zomerzonnewende. Ah, vast niet. Koeberg wrijft zijn ogen schoon en neemt een besluit. Tegen alle afspraken in zal hij zijn vrouw bezoeken. Haar zelfgekozen afzondering en rouw voorzichtig doorbreken... met een meeneemmaaltijd van dat eetentje met de veelhoekige ster daar schuin achter hem. Je zult toch weer moeten gaan eten, Livie. meneer. Ja. Hele goede avond. Ja, hallo. Ja. Niet zo nat geworden? Eh, nee, nee, nee, mijn auto staat hiervoor. eerste keer hier? Mm, ja, ja, ja, ja. Volgens mij wel. Ik zal een mooi menu voor u maken. Een stevig menu, hè? Stevig? om weer stevig, om ah. sterk te worden. Ik zocht eigenlijk iets voor twee, iets uh, gezonds. Voor twee personen? Alles is gezond. Hier, kijk. Hmm, ja. Verse bergkruiden uit de eh, Caucasus. Maar... Eh, jullie, jullie eten slaapblad, maar beter gewoon verse kruiden. zo puur Dat is ook goed verteerbaar als je zwanger bent? Ja, ja, ja, juist. Met een beetje granaatappelsiroop hier erover voor, voor bloed. Doorbloeding. Is, is echt goed, hoor. En, goed voor vrouw. En dat daar? Dat, ah, dat zijn de koeien. Colbert. Zeer voedzaam. Colbert. Eh, nee, toch? Koerdisch pilgerballen. Ah, Voor kracht komen, voedzaam. Af. Meneer. Af. Is niet erg. Ga, ga maar even zitten daar. Hè? Zware dag, misschien veel regen. Ik maak een mooi menu voor u. En voor uw eigen vrouw? Ja, mijn eigen vrouw, ja. Oh, spannende tijden. Ja, eh, spannend. Ja. En goed, en goed eten, niet vergeten. Hier, Sterk je taragon voor concentratie, sterke zelen. Beetje afweloeken, niet te veel hoor. Scherpe ogen, scherpe geesten, natuurlijk ook. En hier, grok. Is goed voor, voor lever, werkt tegen hem, tegen angst. En walnoten erover, zo, zo goed. voor nadenken, oppassen hoor. En vriend, voorzichtig. Altijd goed voor jezelf zorgen, hè, belangrijk. Nu het weer zo slecht is. Het is inmiddels 1 uur s'nachts. En zo is het als vanzelf 21 juni geworden. 23 uur voor de zomerzonnewende van 2018. Henry Holder ligt op de versleten woonkamerbank in Slotervaart. Hij is nog wakker en luistert naar de vroege zomerregen van 21 juni. Holder is gestopt. Gestopt met drinken. Na de avond dat meer dan onaangekondigd voor zijn deur stond met eten en visioenen. Nu ligt Holder al een paar dagen stil. Uren achtereen. Soms, heel soms staat hij op. Om langzaam een glas water leeg te drinken. Om naar de wc te gaan en verder. Verder doet Holder helemaal niets meer. Ja, meer dan. Eh, Storik. Beetje, vertel. Daarnet was je collega hier. Koeberg. Koeberg, die man. Ja. Oud-collega. Ik kwam, het lekker halen, maar, maar het gaat niet goed met hem. Oh ja, eh, zeg, hoe weet je eigenlijk dat hij het was? Oh, toen, toen hij bukte om te kijken naar de gerechten, ging zijn dunne jasje een beetje open. En toen zag ik op zijn borst twee pistolen in holders van onder jasje tevoorschijn komen. Holsters. Mm, hm. Ja. Kan Koeberg niet zijn. Mag zijn wapen niet mee naar huis. Laat staan twee. Ja, ja, Henry, twee. Goh. Eh, Stelde hij zich soms voor? Hallo, ik ben Chris Koeberg. Wat schaft de Koerdische pot vandaag? Zijn ogen glinsterden van tranen. Ah, typisch Koeberg. Nee, ik bedoel, bij aanblik van Koeberg raakte hij verstrikt. Verstrikt? <laughs> In die bulgerballetjes van jullie? In zijn naam, in zichzelf. Oh ja, natuurlijk. Je moet hem helpen. Ik moet nog steeds helemaal niets meer doen. Hij, heeft u nodig. Dat is een ander verhaal. Ja. Zeg, meer dan. Ja? excuses voor laatst. Wanneer? Toen ik je wegstuurde. Ja, ja, ja, dat is goed. En hoe kwam je eigenlijk aan die beelden? Hm, welke beelden? Die je dwars door mijn deur heen schreeuwde? Ja. Mijn hemelse broer. <laughs> je, wat? Bij ons heb je een broer of zus in de andere wereld. Iemand anders, Henry, die helpt. Oh ja, Die man, Koekube, hij heeft jou als helper bescherming, snap je? Ik weet het niet meer. Hij heeft jou snel nodig. Of, of jij hem, Henry, maar, maar wel snel. Misschien gewoon even bellen. Ach, meer dan... Het is eigenlijk best wel bedtijd. Misschien laat ik Chris beter even lekker slapen. Ja, Chris Koeberg slaapt, maar nog steeds alleen. Na het korte avondeten samen met Caroline is zij toch maar naar het hotel teruggegaan. Misschien is dat voor deze ene zomerregennacht ook wel goed. Chris krijgt namelijk bezoek van hersenspinsels. Hardop zal hij met ze spreken, hardop in de hotelkamer, midden in zijn diepste slaap. Het is vijf uur ochtends, 21 juni 2018. Resten ons nog 19 uren voor het zonnetij zal keren voor het app zal worden in die eindeloze zeeën louter licht. De tijd vloeit terug. Met die akte als, het Hè? Eh, waarom zou Detlef de geboorteakte eigenlijk terug willen? Maasland? Maasland, ben jij dat? Hij heeft Kavelen? Maar, Maas... Kabbelen. <laughs> Wat kabbelen? Kijk uit! Die vrouwen onder levensboom oh, tussen gordels trekken vrouwen en noemen de lach. Jullie, jullie, eh, jullie, naar buiten, op water, jullie, ah, jullie. De zee en de branding, schelp op het zand. Caroline, kan het zien? Ja, gaan naar de schelp. Alles is verbonden. In de knoop geraakt. Onnodig in de knoop. So many different threads are woven together. I'm afraid. Help me. Help. Zo zijn wij verbonden door die lijn. Losmaken elkaar in dit leven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar wacht, wacht. We moeten het schelp in de fik? De bouwput branden. Het metrostation in aanbod branden. Graag naar het stationspaar, belang, genoeg water. Het komt later tijd. Wat een stank. Kom op, Dory. Maar het is, zo, het is zo heet. Door nu. Een vrouw. Mijn god, wat is dit deze? Alsof ze is opgebaard. Ziet u dat? Ik, ik herken haar. Wacht. Houden. Wacht nou. Holder, Mijn God, ik kan, ik kan dit helemaal niet alleen. Die avond zit Chris Koeberg weer in zijn auto. Henry Holder is er ook. Hij zit naast hem. De lucht is grijs. Maar de lange regenval is eindelijk gestopt. In de auto en ook buiten schemert het. Je weet niet of het dag of dat het nacht is. Chris stuurt en Holder zwijgt. We zullen verdwijnen binnenkort allemaal. Nee, denkt Chris, dat mag niet. Hij wil de auto keren, midden op straat. En dan spreekt Holder. Kom op, kom maar goed, Chris. Maar Chris kan niet. Holder, ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik weet gewoon niet wat ik kan geloven. Ik ook niet. Was het eten lekker? Hé? Gisteravond. Van meer dan, ja. Ja, heel lekker. Goeie kok. Meer dan Mokri. Wat bijzonder dat jullie nog contact hebben. Bijzonder. <clears throat> Ach. Waarom? Als ik vragen mag. Vragen mag altijd, Chris. Hij had ineens niemand meer hij was elf en had ineens helemaal niemand meer. Na de moord op zijn vader Moorkas. Merks als Moekri, ja. ja. Ja, Niemand. Het heeft hem beschadigd, diep. Ja, natuurlijk. Maar dat is toch niet uw schuld? Ik bedoel, zo'n trauma, daarvoor bent u toch niet verantwoordelijk? Ik heb mijn vingers eh, gebrand, Chris. De bewijzen die ik toen in Zweden vond waren, nou ja, te heet. Wij, ik kon daar niks mee. Van alle kanten werd ik tegengewerkt zo zo teringhard tegengewerkt. Nou ja, toen ben ik er tussenuit gepiept. Van de radar af. Maar wat, wat heeft dat met Mer dan te maken? Tja. Vlak voordat ik naar Zweden ging, had ik, had ik die kleine opdonder beloofd de moordenaars van zijn vader te pakken. Maar als je elf bent, dan snap je toch ook wel dat... Nee, ik had hem beloofd terug te komen. Hij hing aan me. Zodra ik klaar was, zou ik terugkomen. Wauw. Mooi. Nee, minder dat onderzoek raakte in de knoop. Onnodig in de knoop en toen, toen ben ik van het padje afgegleden. U, u werd gek? <laughs> nee, Chris. Ik ben gaan feesten. Wild gaan feesten, Chris, in Noord-Zweden, Noorbotten. Terwijl de kleine Merdan me probeerde te bereiken. Noorbotten? Ja. Noorbotten, ja. Chris moet zich op de weg focussen. Er wordt zoveel gebouwd tegenwoordig in Noord. De weg naar de Schelp is weer omgeleid. In de verte is de schacht van de verlaten bouwput zichtbaar. Chris pijnst. Zijn hart pompt weer zo onrustig. Een kruispunt. Nog een aanbouw. Het tijdelijk stoplicht sprint de brood. Holder? Ja, Chris? Dank u wel. Waarvoor precies? Dat u dit allemaal vertelt en dat u bent meegekomen. dat doe ik voor mezelf. Ik moet Detlef spreken. Ja. Ja. Ik u ook. Kom maar op. Ik heb het nog niet echt met Carolien over kunnen hebben. Maar ik zou u willen vragen of u peetvader, peetoom zou willen worden. Van ons kind, Holder. Hm. Hm. Je mag ook best Henry zeggen. Henry? Juist hem. Eh, het is trouwens groen, Chris. Holder en Koeberg staan schouder aan schouder. Elk kijkt in een andere windrichting. En ze wachten. Wachten tot hun aandacht door dezelfde focus in één richting wordt getrokken. Koeberg heeft Holder naar de rest van zijn verleden in Zweden gevraagd. Holder prevelt in zijn eigen windrichting. Net hoorbaar voor Koeberg. Met zomerwerk geraakt, hier, recht in mijn hart. Ik weet haar naam nog, Gjördis. Hjördis Hjort. Nog steeds. Vannacht 31 jaar geleden. Magisch meisje, wonderlijk werf, niet van deze wereld. Knettergek misschien, zou het niet weten. Ze sprak amper Engels. Maar de mooiste vrouw, de mooiste die ik ooit heb bemind, Chris. En Merdan dan wist niet waar, u, waar jij uithing de hele tijd. Nee. En de ochtend erop was ze weg. Jordis, 22 juni 1987 heb haar gezocht en gejankt als een zwerfhond Chris. De hele dag en de nachten erop. Eind augustus dat jaar had ik mijn tokotje weer op orde kwam ik terug. Dat moordonderzoek lag al lang op de plank. Maar meer dan klampte zich aan mij vast. Ineens had ik een kind. Soort van. Hjördis. Hjördis Jort. Ja, zo heette ze. Magisch mens. Een zwarte taxi met geblendeerde ruiten stopt een stuk verderop. De achterdeur slaat open. Twee krukken worden naar buiten gestoken. In de grond geprikt zodat de eigenaar zich op kan hijsen. De eigenaar met het witblonde haar. De chauffeur is snel om de zwarte wagen heen gerend en neemt onrustig een bundeltje papiergeld aan. De man met het witblonde haar gebaart de chauffeur te wachten. Dan komt de witblonde man op zijn krukken richting Holder en Koeberg. Ah, <laughs> what a surprise! and en Squarepants. Jezus, wat hebben ze met hem gedaan? Wat dan, Chris? Ik zie niks. Hij is te ver weg. Krukken, die man loopt op krukken. Heilige moeder Maria, wat? Holder, Henry. Je tweede wapen. Hoe weet u... Snel, draai je naar me toe. Eh, hier? Maar je kan amper zien. Blind gokje, Chris. hoezo? Ik hoop dat het krukken zijn. Het zijn krukken. Hij loopt echt moeilijk. Ja, acteur. Wat? Ah, laat maar. Zo. <gasps> Inspector Dorothy. Last minute call to uh, babysit the old one. <laughs> Oh, SquarePants. Hey, what's up, SquarePants? Or are you babysitting Dorothy? Stop the SquarePants Dorothy bullshit. Sure. I'm not babysitting anyone. okay, okay. I'm sorry. I'm not even here to hit you straight on the forehead for misleading our investigation, for fucking up. A man, you fucked up. Well, oh, <laughs> I might have to explain. Can't you just so. shut up and listen? Hey! Relax already, I am listening. I'm here to finally meet the man who made a child with my daughter. Live. I, I didn't know, Squarepants. H- Henry. Holder is fine. I swear to God, I didn't know, Holder. You didn't know what, that, Detlef? That I was capable uh, of. That I. That I'm potent. Ah, Jesus, Holder, that I'm able to make a child. Ik God damn it. oren Chris. Are you seriously talking about yourself again? I was talking about those birth certificates. Oh, yeah, yeah but. Well, uh, what's up with those, Oliver? Fucking Are you that stupid? You did some real heavy research, Detlev, to track down Liv's father. Unbelievable. I don't know. Maybe you wanted to impress her. Actually, I don't give a damn. What is important, really important, Liv tried to call to finally reach her own father 72 times right before she was killed. Godverdomme, here. And you knew it. You knew it all the time. I'm sorry, Holder. Uh, but. Klaar. Uh, hij is voor jou, Chris. Holder, Holder, listen. I couldn't. Detlef. I had to. Uh, I had to protect uh, a lot of other Detlef. things. Holder, uh, you would have done the same. Adanech, Avasi, the whole investigation into teleport. Detlef. What? authority. Deadlift Johnson Dale, I'm arresting you on suspicion of violations of Europol's <laughs> procedural <laughs> policies, authority. of spoliation Chris, of evidence, and of obstruction of Chris, justice. Chris, you have the right to remain silent and the right to consult an attorney. Anything you, you do say may be given in evidence. I to deliver a present, Chris. So please, Deadlift, a present. you might want to stop talking right now. Salute! Detective! Are we <laughs> in trouble? Just making new friends! Stay the fuck where you are, Pinko! Put the, uh, put the gun down, uh, Detlef. Oh, oh, oh, oh Easy, Dorothy, Dorothy. Hij, hij I'm already at here. Wie is gewapend? Detlef? Nee, ja, ook. Ik bedoel, volgens mij staat Klemmer bovenop die metroschacht. Helder, collega. Heb ik hem? Eh, hoger. Iets hoger, Henry. Jezus. Zo? Eh, uh, ja, blind gokje, ja. Detlef, What is he doing here? Klemma kalvis Kiander staat hoog. Bovenop de rand van de metroschacht. Vanaf daar houdt hij met zijn fonkelnieuwe Six Sour Detlef Johnson deel onder schot. Detlef pareert de stelling met zijn wapen. Koeberg houdt Detlef onder schot om hem zijn wapen te laten zakken. En Holder probeert ongeveer hetzelfde met het schot van Kiander, een blinde gok. Het is waarschijnlijk de aanblik van dit viertal dat elkaar zo complex onder schot houdt... dat de chauffeur van Detlef's zwarte taxi doet besluit het nu onmiddellijk weg te rijden. Hey, Pit! Detlef, why is Klemmer here? Hey, Pinko, ah. tell them, why are you here? were you chasing me or just having a walk down memory lane? Memory what? So you are fucking me together with your new friend. Pinko, now. what? Put down the gun and come down here, you silly clown. Make your old man put his gun away. <laughs> he, can, he, can, barely see, believe me. No, you're bluffing. Oh, damn it, you fucking killed him. Detlef, what memories were you talking <laughs> about? Detective, it's I! <laughs> what? Pinko? Is, is he the witch fucker? Uh, Pinko, you're raving! Kill the fuck down! Sir, sir I am Clemacol, this Kiander. You're famous in Norrbotten. We used to have stories when we were kids. Stories about this mother, remember? A witch from the woods who was once fucked by a man from the south. Sir, mister, is that you? Really true. <laughs> Very good, very good, ah, Pinko. yeah. now, tell them. Congress, Tell them, Pinko, what other memories you have. Ah! here, here, from this place, <laughs> maybe. It, it was a mistake. I, I told you <laughs> already. Told you what, Detlef? That's why that is it, like, like a little playtime performance, just to make all of them accusing fingers finally pointed to us what is he talking about, Detlef? Yeah, what are you talking about? Hold up, hold on, help! Wait, Detlef, wait, you knew this? No, no, for fuck's sake, I had my suspicions, uh, maybe. Maybe, maybe all the time, maybe. <laughs> Most of the time. Yes, I, yes, I don't remember. You what? They lose Hold strength it. through me. Hold it, Henry, ik kan het niet Okay, my lunatic informant up there, one night he was talking gibberish. <laughs> you are hallucinating. No, I'm right, afraid. bingo. I'm afraid. Remember. I'm afraid that she All the time you were suspecting Klemma, ah! Calvis, Kiander. Eye of the fucker. What the hell are they doing? Yeah, doe maar, Chris. Laat je gaan. Inspector Johnson Dale, I'm arresting you on suspicion of deliberately ah! concealing and withholding evidence of the murder. Shit! Dorothy! You have the right to remain silent. Giving. <laughs> Anything you do say may be given in evidence. You're so fucking ungrateful! Selfish, Dorothy! I gave you so much! Diep beneden op de bodem van de metroschacht breekt op dat moment het grondwater dwars door de zwakke betonverderingen van de Niam heen. Met groot geweld breekt het alles open en spuit het water hemelwaarts. Onophoudelijk blijft het opspuiten. Met alle opgespaarde kracht. Van diep onder, naar de rand van de schacht. Daar waar Klemma Calvis Kiander staat, de Sami-man. Hij wankelt en verliest zijn evenwicht. Het lukt hem nog net één schot te lossen, vlak voordat hij de donkere diepte van de schacht invalt. that rose in blue. Where will Lee and Mary spend many happy hours, Where the blackbirds and thrushes do concert. and love ever. Inmiddels staat het bouwterrein blank. De Deens detective kon zich met zijn krukken niet meer staande houden. Het onderaardse watergeweld heeft hem onderuit gehaald en zo is hij uitgegleden. Overal gutst water. Razendsnel stijgt de spiegel. Overal rondom blijft het water stijgen. Chris, naar de auto. Nu. nu, Chris, het water. Maar, Laat het los. Chris, loslaten in de auto nu. En klemmen. Koeberg, je wilt toch niet overgeschorst worden? Je wilt bij de geboorte van je eigen kind zijn. Laat het los. Dorothy. Meekomen, auto, nu. Henry, wacht. Holder, Detlef kan niet zwemmen. Zijn benen. Chris! Oké, Start de wagen. Mijn god, een tijdlijf. Als we rijden, bel ik een ambulance, ja? Ik heb een prepaid, hier. Rijden, Chris. Rijden, nu. Ik krijg hem niet weg, het water. Oké, ik duw. Uw ogen, u ziet helemaal niks. Gas, Chris, gas geven. Ah, kut. Ah. Gaat het? Henry! Henry? Ja, een beetje nat geworden. Je kan rijden, Chris, rij maar. Chris, geloof me, het laatste wat je nodig hebt... is dat iemand weet dat je zojuist daar was het laatste, Chris. Ja, maar, maar hij zou me nog wat geven. Je brengt me naar Slotervaart en gaat daarna zelf direct door naar jouw huis. Hij zou... Hij had nog zoveel. Overstafdaad, teleport, bewijzen. Tegen weet ik het. Chris. Alles op een stik. Chris. Een stik. Chris, ik zei... Daarna ga je direct door naar Wees. Nee. Hotel. Nog steeds? Ja. Kut. Heeft iemand je daar zien gaan uit het hotel? Ja, de receptie. Eh, ga toch maar naar Weesp. Maar Caroline... Dan slaap je maar op de bank. Maar... Op de bank, Chris. Op de bank, ja. Om 1 uur 23 is er een anonieme noodoproep binnengekomen... bij meldkamer calamiteiten voor de onafhankelijke stadstaat van Amsterdam. Er zou een groot ongeluk zijn gebeurd bij de verlaten bouwput van het metrostation De Schelp in Noord zeker twee gewonden, waarvan waarschijnlijk één in levensgevaar verkeert. Rond een uur of twee arriveren de twee oud-collega's in Slotervaart. Dank je, Holder. Henry. Is goed. Ga lekker slapen, Chris. Ja, ja. Oh, wacht. Ja? Dat hele peetoom-verhaal? Ja. Het zou een eer voor me zijn. Ja? En weten jullie al wat het uh, wordt? Ja. Nou, wat er is gebeurd. Een jongetje. De ander trouwens ook. De ander. Hm. Dat is waar. Heel zwaar, ja. En eh, namen? Ja. Toen ik Caroline het eten bracht, had ze een naam ineens. Casper. Casper. Met een C. Ja. ja. Ah. Met een C slecht idee. Hè? Ik zou een naam met een andere voorletter verzinnen. Een andere voorletter? Dan een C? Ja. Zeg maar om een patroon te doorbreken, Chris. Oh? We worden al door zoveel patronen omgeven, dat is nou ja... een beetje benauwend eh, op de duur. Oh, wat voor patronen? Ach. Nou ja, denk er nog maar eens over na. Eh, dank je, Harry, dank je. Is al goed. Kom goed thuis, Chris. Ja. toch weer zo licht? Midzomernacht 2018, dit was zij. De oude voorouders wisten dat dit een nacht is... waarin de meest wonderbaarlijke dingen kunnen gebeuren. Alle dieren zouden op deze ene nacht tot de mensen spreken... De natuur zou doorschijnend worden en haar diepste wensen en verlangens delen. En onze oermoeders en voorvaderen wisten dat het zonnetij zou keren en dat het eb ging worden. In die eindeloze zeeën louter licht. En door het uitvoeren van vuur en gewaagde waterrituelen wisten zij zich te behoeden, te beschermen voor de komst van de lange, diepe nacht. Chris Koeberg, die denkt vooral aan deze nacht en aan slapen. Op de bank. Hij loopt het grindpad op naar het huis in Wees. Uit gewoonte blijft hij halverwege de oprijlaan bij de brievenbus staan. En die oog best vol. Misschien is Caroline ook gisteren nog niet buiten geweest. Tussen de ambtelijke enveloppen ligt een pakketje met een handgeschreven kaart erop geplakt. Pas nadat hij het Lego-vrachtvliegtuigje heeft uitgepakt, leest hij wat het transparante handschrift hem eigenlijk zeggen wil. Dear Dorothy, I know nothing of being a father, let alone of becoming a father. I was too late. But I do know some things about being a foster father. I think I know what fostering means. I want to thank you for fostering this cargo airplane. It's really <laughs> Danish, you know. I want you to foster it till my return. And for now, I wish you many happy flights with your newborn. Take care. Signed, Date.